Jon van Kam met het CNRS Journaal. De politie in Berlijn heeft ongeveer 600 mensen opgepakt... die deelnamen aan een verboden coronademonstratie. Duizenden mensen negeerden dat verbod. Er werden meer dan 2000 agenten ingezet om de demonstratie te ontbinden. De manifestatie was een initiatief van de Querdenkerbeweging. Die trekt volgens de Duitse inlichtingendiensten veel complotdenkers... antivaccinatieactivisten en rechtsextremisten aan. De rechtbank gaf deze week geen toestemming voor 13 demonstraties... tegen de coronamaatregelen uit angst voor besmettingen. De Wit-Russische atlete, die schijnbaar tegen haar wil in Tokio op het vliegtuig naar huis dreigde te worden gezet, zou niet meer op het vliegveld zijn. Volgens onafhankelijke journalisten uit Wit-Rusland is Kristina Timanouskaya naar een veilige plek elders gebracht. Timanouskaya uitte gisteren op Instagram stevige kritiek op de Wit-Russische leiding in Tokio. In reactie erop zou haar te verstaan zijn gegeven dat ze naar huis moest. Op het vliegveld van Tokio wende Timanouskaya zich tot de Japanse politie. Het was opnieuw druk vandaag op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk was er meer verkeer, maar het was een stuk minder druk dan gisteren. Rond drie uur vanmiddag waren de grootste opstoppingen en vertragingen voorbij. Vooral in Duitsland waren vandaag meer files dan normaal. Omdat vakanties daar afgelopen zijn, leidde terugkerend verkeer tot veel vertraging. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is zijn tweede plaats in de grote prijs van Hongarije kwijt. De Duitser is gedisqualificeerd omdat er na afloop van de race te weinig benzine in zijn tank zat. Daardoor kon de organisatie geen monster nemen om onderzoek naar onregelmatigheden in de Formule 1-auto te doen. Wereldkampioen Lewis Hamilton is nu als tweede geëindigd en loopt daardoor iets verder weg van Max Verstappen in het algemeen klassement. Het weer, het is vrijwel droog, maar later vannacht neemt in het noorden de kans op een enkele bui toe. Morgen overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het zuiden kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.